zei eh, dat ze draagmoeder was en dat ze de baby zou afstaan voor adoptie. De vrouw werd woensdag opgepakt op verdenking van babymoord. Op de zolder van haar ouderlijke huisarts bij Rotterdam zijn koffers gevonden met vier lijkjes van baby's die in de afgelopen acht jaar werden geboren. Inwoners van west Westfalen kunnen weer groente zijn fruit uit de Afrikaan eten. Een dorpenaar Nieuwedijk, Ed en Lera en Rusten mocht sinds dinsdag het advies niet uit eigen tuin te eten. Aanleiding van een brand in een schuur met kunstmest en Kranenburg kilometers verderop werden een verbrandingsrester gevonden. En op toen is nu gebleken dat het slang gevaar is geweest voor de volksgezondheid. Organisaties als het Eetfonds, het COC, Stichting Vluchtelingen en de Wereldwinkel krijgen definitief geen subsidie meer van het Rijk. Een subsidieaanvraag is niet goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het voorjaar vielen al 23 van de 43 aanvragen om subsidie uit de pot voor ontwikkelingssamenwerking af. 20 van de afgewezen organisaties zijn in beroep. Johnson zijn in het kunstmuseum afgewezen. De diamanten van popmodel Naomi Campbell, die mogelijk afkomstig waren van de Libanese oud-president Philip, zijn in handen van de Zuid-Afrikaanse politie. Campbell had de diamanten geschonken aan de Mandela Kinderfonds. De Zuid-Afrikaanse politie doet nu onderzoek naar de herkomst daarvan. In Paramaribo is André Pelting overleden, de president van de Centrale Bank van Suriname.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

say, hey, remember my name, look. probably because you think you're cooler than me.